Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Rotterdamse verdenking van drugshandel. Ze werden opgepakt bij invallen in tien verschillende panden in Rotterdam-Zuid. Er werden harddrugs en duizenden euro's in beslag genomen. De Rotterdamse politie zette vorig jaar een speciaal team op om onderzoek te doen naar drugshandel in Rotterdam-Zuid. De handel daar veroorzaakte lange tijd veel overlast voor omwonenden. Brabantse gemeenten worden het hardst geraakt door de economische crisis. Dat blijkt uit de Atlas voor gemeenten, waarin jaarlijks de 50 grootste gemeenten met elkaar worden vergeleken. Sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 is de werkgelegenheid in Noord-Brabant afgenomen en is de werkloosheid er fors opgelopen. Vooral in de steden Os en Roosendaal gaat het slecht. Ook de huizenprijzen zijn in Noord-Brabant sterk gedaald. Amsterdam is volgens de Atlas de aantrekkelijkste stad, gevolgd door Utrecht en Den Bosch. Emmen is het minst aantrekkelijk om in te wonen. In de Griekse havenstad Patras zijn aanhangers van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad gisteravond slaags geraakt met de politie. Er braken rellen uit na een vreedzame betoging bij een fabriekspand waar veel immigranten zich schuilhouden. Tientallen aanhangers van Gouden Dageraad gooiden stenen naar de oproerpolitie en die gebruikte traangas. Een onbekend aantal relschoppers is opgepakt. De spanning in Patras liep op na de dood van een Griekse man. Hij zou zijn doodgestoken door een Afghaan. De zoektocht naar een vermiste vrouw in een recreatieplas in het Groningse Kolam heeft tot nu toe niets opgeleverd. De politie heeft tot in de avond gezocht in en om de plas. Onder meer met een duikteam en speurhonden, maar zonder resultaat. De vrouw uit Siddeburen wordt sinds januari 2010 vermist. Een uitzending van Peter R. Vries leverde deze maand 50 nieuwe tips op.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 She's really counting all your love, still struggling uphill But you act like you don't care Right now, she could really use a shoulder Hated outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life.